Zes uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het konvooi met vrakstukken van vlucht MH17 is in Duitsland. Gisteravond laat reden de vier vrachtwagens vanuit Polen de grens over. Ze worden begeleid door de Duitse politie en gaan naar vliegbasis Gilserijen. Daar zal worden geprobeerd het vliegtuig deels te reconstrueren. Hoe laat het konvooi aankomt is niet bekend. Voor het eerst in jaren zijn minder Nederlanders lid van een sportclub. Het zijn er bijna 4 miljoen. Dat is een daling van ruim 1 procent. Volgens sportkoepel NOC-NSF komt dat door de economische malaise. Ook sporten meer mensen met hun smartphone, waardoor ze geen club meer nodig hebben. In België proberen stakers vandaag Brussel plat te leggen. Tijdens de derde en laatste regionale stakingsdag protesteren de vakbonden tegen de bezuinigingen van het nieuwe kabinet. Het openbaar vervoer wordt getroffen en waarschijnlijk worden wegen rond Brussel geblokkeerd. Alle intercities vanuit Nederland rijden maar tot Antwerpen. Voormalige eurocommissaris Nelly Kroes gaat proberen van Nederland een Europese verzamelplaats te maken voor startende buitenlandse ondernemers. Ze is de komende anderhalf jaar ambassadeur voor start-up bedrijfjes. Haar benoeming wordt vandaag door minister Kamp bekendgemaakt. Steeds minder mensen krijgen een kerstpakket. Voor de crisis in 2008 kregen nog 5 miljoen mensen een pakket. Dit jaar zijn dat er waarschijnlijk een miljoen minder. Een van de verklaringen is dat veel bedrijven failliet zijn of fors hebben gereorganiseerd. Daarnaast kiezen veel werkgevers de laatste jaren voor de welbekende doos met wijn of een cadeaubon. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn in het toernooi om de Champions Trophy derde geworden. Ze wonnen de troostfinale met 2-1 van Nieuw-Zeeland. Het toernooi werd gewonnen door gastland Argentinië. Dat won met 3-1 van Australië. Het weer, vooral in het noorden enkele buien met kans op hagel en onweer. In de loop van de dag overal buien. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen vrijwel overal droog met wat zon.